voor orkesten. De laatste jaren leed hij aan longkanker. Willem Breuker is 65 jaar geworden. Omwonenden van het theaterfestival De Parade in Utrecht hebben een kort geding tegen de gemeente verloren. Omwonenden van het Moreelse Park eisten dat de parade eerder zou vertrekken vanwege geluidsoverlast. Ook zijn ze er niet blij mee dat het festival nu 17 dagen duurt in plaats van 10. De rechter vindt dat de burgemeester alle belangen zorgvuldig heeft afgewogen toen hij de vergunning afgaf. Wel moet het festival zich beter aan de openingstijden houden. De CDA-fractie komt morgen bijeen om de brief van informateur Lubbers te bespreken... waarin hij zegt dat er nu eerst moet onderzocht worden of er een rechtskabinet kan komen. Dat kan zowel een meerderheidskabinet van VVD, PVV en CDA zijn... als een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV... Lubbers heeft de drie partijen gevraagd informele gesprekken te voeren... en hem volgende week te laten weten of er een coalitie in zit. In Oudenhoorn in Zuid-Holland is een man van 52 aangehouden... voor het doden van meer dan 30 ganzen. Een getuige had de politie gebeld omdat hij zag dat een boer in een weiland ganzen doodknuppelde. Toen de politie aankwam was de boer verdwenen. Wel lagen er 33 dode brandganzen in het weiland. De brandgans is een beschermde diersoort... Onderzoek van de milieueenheid van de politie Rotterdam-Rijnmond leidde naar de verdachte. Het weer vanuit het zuidwesten trekken enkele buien het land in. Die kunnen gepaard gaan met onweer. Temperatuur rond de 22 graden.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 Vorige week waren we er heel even niet, maar deze week hebben we gewoon weer een nieuwe lijst voor je klaarstaan. Aflevering 29 alweer, vandaag 23 juli van 2010. De lijst die bestaat uit 13 stijgers deze week, geen enkele zittenblijver. 22 dalers en dan ook nog eens 5 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat nu ook 5 eh, platen uit de lijst verdwenen zijn. Na 17 weken doet Alicia Keys dat eh, Empire State of Mind Part 2. Love van Ina ook na 17 weken. Bram Vanetti, Why Don't You, houdt het 16 weken vol. Een beetje korter de baseballs, Umbrella. En Cheryl Cole met haar parachute na 14 weken ook uit de lijst verdwenen. De Sister Sisters Fire With Fire zijn de snelste stijger van deze week. 14 plaatsen in totaal. Dat is natuurlijk wel een beetje verdeeld over eh, twee weken. De snelste daler is een ander van Kesha, Your Love Is My Drug. 10 plaatsen zakt zij naar beneden. En Shakira met Gypsy gaan we zo meteen tegenkomen. Zij is namelijk het langst genoteerd van allemaal. Ondertussen alweer 17 weken in de lijst. We vinden haar straks op nummer 37. Eerst op nummer 39 een eh, singer en songwriter uit Cleveland, Ohio. Op jonge leeftijd begon hij al met het maken van muziek en acteren.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 All the things I feel like. need to say. I can't explain in any other way. I need to be bold, need to jump in the cold water. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to cry if you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey. just the way life goes. People fear what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements back down you me Met 17 weken het langst genoteerd van allemaal, Shakira met Gypsy. Zat het wel zwaar deze week, want vorige keer stond ze nog op 28. Eh, deze week terug te vinden op 37. Owl City de Umbrella Beach zakken van 30 naar 38 in hun 14e week. En Judgment Redden, I Will eh, Rather Be With You vinden we deze week als nieuw binnenkomer op 39. De laatste plek wordt ingenomen door IAS met Solo. De 15 weken staat hij ondertussen alweer in de lijst van Europa. Voor Mark Romsen was eh, deze vakantie niet al gebeest. best. Zijn derde week dat hij nu met Bang Bang Bang in de lijst staat. Hij komt vanaf 34 terecht op 36 eh, deze week. zijn derde week al aan het zakken in de hitlijsten. Mark Ronson, bang bang bang. Hij zakt van 34 naar 36. Maar ik denk dat deze plaat nog wel een keer terugkomt in de hitlijst. En dan eh, zal hij het hier ook wel beter gaan doen. We gaan alweer uh, op weg naar de tweede binnenkomer van deze week. die vinden we op nummer 33. Eh, Volgens de BBC moet het een van de beloftes van 2010 gaan worden. De eerste kennismaking met dit eh, synthesizer duo, dat was trouwens Wonderful Life. Een prachtig nummer, maar uh, mede door de eigenzinnigheid van duo alleen als uh, remix verkrijgbaar. En nu dan eindelijk een echte officiële eerste single. Better Than Love. En dit nummer laat weer horen waar de band goed in is. Joy Jefferson met Deepest Mode en A New Order. En dat gooi je allemaal bij elkaar in één grote bak, hussel je een beetje. En dan krijg je toch de eigenzinnige synthesizer muziek van deze band uit Manchester. Een ijzersterk refrein en een mooie melodielijn, dat moeten het gaan doen voor Hurts. En daarmee moeten ze de belofte van 2010 eindelijk gaan eh, inlossen. En vertrouwen geven aan de BBC omdat ze zo hoog stonden in de Sound of 2010 verkiezingen. Hurts heeft de nieuwe single Better Than Love. Deze week nieuw in de Euro Breakdown op nummer 33.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 Vrijdagmiddag omstreeks eh, kwart over één werd namelijk melding gemaakt van vier in moeilijkheden geraakte zwimmers. Het viertal dat was door de sterke onderstroming in problemen geraakt. Het werd door de reddingsbrigade uit het water gehaald. Twee slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Eén van hen werd gereanimeerd. De overige twee die zijn eh, opgevangen door hulpverleners. De traumahelikopter en politiehelikopter zijn eh, ter plaatse geweest. En verdere eh, informatie over dit ongeval, om het zo maar te zeggen, dat er komt nog. Wel kan ik ook even zeggen, want dat kreeg ik ook nog van iemand binnen net, dat het om Duitse toeristen gaat. Drie vrouwen en één man. Zij zwommen te ver de zee in en kwamen daardoor dus in een, mui terecht. Eén persoon werd gereanimeerd, anderen zijn opgevangen en ondergebracht bij de politie. Hoe het verder met hun op dit moment eh, de stand van zaken is, zeg maar, dat eh, is nog niet helemaal bekend. Zodra wij er meer over weten zal dat natuurlijk ook hier bekend worden gemaakt op de website van CFM en natuurlijk op CFM Text TV. Op kanaal 45 is daar ook van alles over te lezen straks. Gaan wij even terug naar het overzicht. Op nummer 40 vinden we IAS met Solo. one Redden, I Will Rather Be With You komt deze week binnen op 39. Old City, The Umbrella Beach zakt 8 plaatsen in de 14e week naar 38. Shakira met Gypsy zakte 9 naar 37 in haar 17e week. Zij is wel het langst genoteerd van allemaal. Mark Ronson met Bang Bang Bang in zijn derde week zakt hij van 39 eh, naar 36. Van 34 naar 36. The One Republic All The Right Move 16 weken in de lijst van 29 zakken naar 35. Rio One Heart 14 weken in de lijst van 25 gezakt naar 34. Hurts komt nieuw binnen Better Than Love op 33. Adam Lambert, If I Had You hoorden we net zijn derde week in de lijst van 38 omhoog naar 32. En Kesha, Your Love Is My Drug zakt 10 plaatsen naar beneden. Van 21 naar 31, dat alles in haar 13e eh, week alweer. Nummer 30 is er voor Dance Nation, Great Divide. Vorige week terug te vinden op 23 in hun achtste week zakken zij dus naar 38. Op 29 vinden we dan de derde nieuwe binnenkomer alweer van deze week. Eh, Flow Rider die scoort hier in Nederland een eh, monster met A Right Round. En dat niet alleen voor hem, maar ook voor Kesha de doorbraak. Sugar die wist te profiteren van dat grote succes, maar de single die de rapper hierna in onze eh, kikkerlandje uitbracht, die eh, wist er geen potten te breken. De grote kans dat het anders eh, gaat verlopen met zijn nieuwe single alweer. Club Can Handle Me. Dit is trouwens een, een samenwerking met David Guetta. De Franse DJ die kan momenteel niks fout doen. Elke artiest die even in de put zit geeft hij weer succes. Zo ook dus Flowrider. Club Can Handle Me, de eerste single van zijn nieuwe album The Only One. Is een heerlijke beat en de productie die zit eh, zoals gewoonlijk natuurlijk weer fatsoenlijk in elkaar. Een nieuwe hit voor Flowrider? Ik denk het wel. watching you. weer eens terug te vinden in de hitlijst. David Guetta, nu samen dus met Flowrider. The club can handle me right now. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag flinke periodes met zon, maar ook wel wat stapelwolkjes. En vanmiddag kunnen deze stapelwolken zelfs gaan uitgroeien tot enkele buien met daarbij kans op onweer. De wind die neemt toe naar een matig eh, en draait naar het noordwesten. De temperatuur stijgt vandaag niet verder dan 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer helder en bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 12. Morgen is het prachtig weer met veel zonneschijn, het blijft droog en er waait een overwegend matige noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt in de middag dan weer naar 20 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar het blijft droog en koel bij weinig wind af naar ongeveer 11 graden. Zondag weer wisselend bewolkt, verspreid over de dag ook enkele buien. Bij die buien kan dan ook weer wat onweer voorkomen. De wind die waait uit zuidwesten overwegend matig van kracht. De temperatuur die zal uitkomen op een graadje of 19. Zover even het weer voor het komend weekend. Gaan wij alweer naar de, vierde nieuwe binnenkomen. De Gym Class Heroes die zijn onder eh, menig muziekliefhebber toch wel bekend. Zo scoorden ze een grote hit met de eh, Cupid Chuck Halt, waar ze de hele wereld mee veroverden. deze hit hadden ze wellicht niet gescoord zonder hun frontman Travis McCoy. Zijn repsie zijn eh, erkend door het unieke stem van deze jongeman. En solo carrière kon dan ook eigenlijk helemaal niet uitblijken. Voor zijn solo avontuur gaat eh, Travis als uh, Traffy door het leven. En nou zal hij geen eh, potten de foto doen rekenen om die hitlijst te bestormen. De debuutsingle daarentegen die kan dit zeker waarmaken. Een heerlijke Feel Good nummer is radiovriendelijk en stuurt ons spontaan naar een uh, intratuin om daar een hangmat aan te gaan schaffen. Dan ook nog even Bruno Mars erna, ernaast zetten. En dan kan er niks anders gebeuren dan gewoon een hit gaan scoren. Travis McCoy komt op nummer 27 binnen deze week in de hitlijsten. Doet dat dus samen met Bruno Mars.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 Ze zakken wel van 24 naar 26 toe. Net nieuw binnen Traverse uh, eh, Traffy McCoy met de uh, Billionaire. Hij deed het op nummer 27. En hebben we nog één uh, nieuw binnenkomen te gaan. En die is in de handen van Sia. En welke zie je dan? De Australische Sia Furler. En die was de laatste tijd erg druk bezig met het schrijven van liedjes. Alleen dan niet voor haarzelf, maar voor Christina Aguilera. Nu weer tijd om toch maar aan haar eigen carrière te gaan denken. Ja, bekend van de, The Girl You Lost to Cocaine. Die komt terug met een, nieuw album, We Are Born. Een nieuwe single Clap Your Hands begint met eh, bass en drums. En bij elk refijn barst het feest los met een synthesizer. En je raadt het al, Clap Your Hands, dus klappende geluiden. Zeker een eh, feel-good nummer weer voor een zonnige tijd die Nederland te wachten staat. Nummer 24 pakt ze meteen in haar eerste week hitlijst van Europa. De Australische dus, Sia Furler. Clap your hands. except cologne. together getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. op 23 hoorde je de alternatieve rockband uit eh, San Francisco. Natuurlijk over Train. If It's Love. Een vierde week ondertussen alweer dat ze in de hitlijsten van Europa staan.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 grootste hits had hij altijd iemand nodig. Eminem. Ook deze keer doet hij het niet alleen, maar samen met Rihanna. Love the way you lie. Pakken wij weer even het blaadje erbij met daarop wie je waar allemaal staat. Want dan ga ik jou vertellen, op nummer 30 vinden we Dance Nation Great Divide. Achtste week zakken ze 7 plaatsen. Florida en David Guetta Club Can Handle Me komt nieuw binnen op 29. 28 is voor Cleese. A capella. zakt in de 12e week naar 28, eh, dus vanaf nummer 20. Traffy McCoy met zijn Billionaire samen dus met Bruno Mars nieuw binnen op 27. Kane en Kane stap voor minutes. Zij zakken twee plaatsen in hun 15e week naar 26. Zes plaatsen verlies ook voor Mika met KKS van 19 zakken naar 25, dat alles in hun 11e week. En Sia kwam nieuw binnen met Clap Your Hands, zij deed het op 24. 32 was er voor Train, If It Is Love. Nou, dat was in ieder geval vorige week zo, maar in de vierde week is dat 23 geworden. Dus van 32 omhoog naar 23. Kelly Rowland, Commander, zakt 4 plaatsen. Van 18 naar 22, dat alles in hun achtste week. En 4 weken voor Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie. Van 27 omhoog naar 21. Tot aan het nieuws van 4 eh, uur heb ik denk ik nog even snel twee voor je klaarstaan. Dat zijn namelijk Christian Aguilera, Not Myself Tonight. Zakt het van 14 eh, naar 19. En ook zak een B.O.B. met Airplanes van 17 zakt hij naar 18. Eerst is Christina Aguilera. Tonight Not Myself. Of Not Myself Tonight. 14 weken staat ze in de lijst van Europa.